Herman Vriend met het NOS Journaal. In Zevenbergen een oraal dansfeest beëindigd. Het feest was in een bosgebied. Halverwege de nacht waarschuwde de politie dat het feest binnen een uur beëindigd moest zijn. Maar de feestgangers bleven toestromen. Omdat de agenten het te gevaarlijk vonden om in het donker op te treden, wachten ze tot het licht werd. Daarna stuurden ze de honderden feestgangers weg. In Syrië is het geweld na enkele dagen van relatieve rust weer opgeleid. Sinds donderdag is een bestand van kracht dat lijkt geen stand te houden. Volgens oppositiegroepen bestookte het regeringsleger gebouwen in het centrum van Homs. De Syrische staatstelevisie meldt dat opstandelingen raketten hebben afgevuurd op een militaire basis. Gisteren werd in de Veiligheidsraad een resolutie aangenomen over het sturen van waarnemers naar Syrië. Die moeten gaan toezien op de naleving van het bestand. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn zeker vijf mensen omgekomen door een tornado. Volgens de autoriteiten vielen de slachtoffers in het noordwesten van de staat. Hulpdiensten zoeken in ingestorte huizen naar slachtoffers. Gisteren waren al waarschuwingen afgegeven voor noodweer in het midden van de VS. De weerdiensten voorspelden stormen met windsnelheden tot 110 km per uur en hagelstenen zo groot als tennisballen. De Grand Prix van China is gewonnen door Nico Rosberg. Het is voor de Duitse Formule 1-coureur zijn eerste overwinning in meer dan 100 wedstrijden. Jensen Button uit Groot-Brittannië werd tweede. Zijn landgenoot Lewis Hamilton eindigde op het circuit in Shanghai op de derde plaats. In het algemeen klassement gaat Hamilton aan de leiding. Het weer, vanmiddag is het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 10 graden, maar door de matige tot vrij krachtige noordenwind voelt het een stuk kouder aan. Morgen is er een mix van zon, stapelwolken en een paar buitjes bij 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A6 tussen Jouren en Emmeloord en op de A67 tussen Venlo en de Duitse grens.